uur. Waterwalgemoed met het RWS Journaal. Ruim drie jaar na hun ontvoering zijn 82 Nigeriaanse schoolmeisjes herenigd met hun familie. Ze werden begin deze maand vrijgelaten door de islamitische terreurorganisatie Boko Haram... die hen in 2014 met zo'n 200 anderen had ontvoerd uit een kostschool. De meisjes zijn geruild voor vijf Boko Haram-leiders die gevangen zaten. Na hun vrijlating zijn de ontvoerde meisjes eerst ondervraagd door de Nigeriaanse politie. Die wilde uitsluiten dat ze zijn gehersenspoeld door Boko Haram. De terreurorganisatie houdt nu nog 113 ontvoerde schoolmeisjes vast. Een wijkagent in Amsterdam heeft vanmiddag haar werk gedaan met een hoofddoek om. Ze is geen moslima, maar wilde het hoofddoekverbod bij de politie onder de aandacht brengen. De Amsterdamse koopchef Albersberg stelde deze week al voor om het verbod op te heffen. Volgens hem lukt het dan beter om agenten met een migratieachtergrond in dienst te krijgen. Minister Blok zei dat hij er niets in ziet, omdat geloofsuitingen volgens hem niet te combineren zijn met een uniform dat neutraliteit uit moet stralen. De Braziliaanse president Temer heeft het Hoge Rechtshof gevraagd... het corruptieonderzoek naar hem stil te leggen. Temer wil dat eerst de echtheid wordt onderzocht... van de geluidsopname waardoor hij onder vuur ligt. Op de opname zou te horen zijn dat de president instemt... met het betalen van zwijggeld aan een veroordeelde corrupte politicus. Maar volgens Temer is er geknoeid met de opname. Gisteren en vanmorgen zijn opnieuw duizenden vluchtelingen van boten op de Middellandse Zee gehaald. De Italiaanse kustwacht zegt dat er ruim 2100 mensen zijn gered. Ook is het lichaam van een omgekomen migrant geborgen. Dit jaar zijn al meer dan 45.000 asielzoekers per boot van Noord-Afrika naar Italië gekomen. Ruim 40% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het weer nog, vanavond klaart het overal op.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 First time I met House, I knew our love would last forever because that night she blew my mind. It was a sign. sweat, wondering was it true? Was my mind playing tricks on me? Did my heart and my ears deceive? Or was it just a lovely dream I had one summer's eve? First time I met House, I promised I'd leave her for no other. Even though I knew she had a million lovers just like me. Embraced her songs and melodies, forever dictating my Saturday nights.